Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Gisteravond ging het flink mis in Rotterdam. De mediamarkt daar had een mega uitverkoop. En dat trok honderden mensen die naar binnen wilden. Nou, dat liep uiteindelijk zo uit de hand dat de glazen pui is vernield... en de politie moest in actie komen om het gebied te ontruimen. Twee mensen zijn opgepakt. De politie gaat nog de beelden van gisteravond bekijken. En mogelijk worden er daarna nog meer mensen aangehouden... voor vernieling en opruiing. Door alle onrust werd de actie direct afgeblazen. Maar vandaag gaat de winkel wel weer open. De tropische storm Trami is aan land gekomen in Vietnam. De autoriteiten waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Vier luchthavens zijn uit voorzorg gesloten. Afgelopen week trok Trami over de Filipijnen. Zeker 85 mensen kwamen om het leven door overstromingen en aardverschuivingen. De regeringspartij in Georgië heeft de verkiezingen gewonnen, zegt de kiesraad. Georgische Droom zou 54 van de stem hebben gekregen. De partij vaart de laatste tijd een pro-Russische koers... terwijl Georgië jarenlang op weg leek naar lidmaatschap van de Europese Unie. En PSV heeft gisteravond met ruime cijfers gewonnen van PEC Zwolle. Het werd in Eindhoven 6-0. Noah Lang maakte een van die doelpunten. Hij is fit en barst van het zelfvertrouwen ik heb, eh, ik heb altijd eh, vertrouwen in mezelf. Ik weet als ik fit ben dat eh, sowieso in Nederland niemand mij stopt. Dus, niemand in Nederland? Nee, ik denk niemand in Europa. <laughs> als ik fit ben. <laughs> Ja, er waren gisteravond ook nog meer wedstrijden. Herenveen won met 2-0 van Sparta. En NAC RKC eindigde in 4-1. Het weer, het is bewolkt met vooral in het midden en oosten enkele buien. In de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het midden en noorden bewolkt met af en toe een bui. In het zuiden droog met zon en dan maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmaalde 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden Tussen afrit Spaarndam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur.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 Vandaag veel aandacht voor jazzpianisten. Ik heb een aantal bekenden meegenomen en een aantal onbekenden. En één daarvan is Craig Burke. En I would like to uh, welcome our foreign listeners and especially Craig Burke, um, whose song I will play in, um, in a few minutes. But the rest of the broadcast will be in Dutch. eerste nummer wat ik klaar heb liggen is um, van Curtis Fuller. Curtis Fuller, een trombonist hij eh, heeft een eh, prachtig album gemaakt dat heet The Story of Cathy and Me in 2011. En het gaat eigenlijk over het afscheid van, eh, van zijn vrouw Cathy, die overleden is toen. Hij speelt hierop samen met Lester Walker op trompet, Daniel Bauerkemper op de sax en uh, Akim Marable op de sax, Henry Conaway op drums en Clarence Levy op percussie en Nick Rosen op piano. Het nummer heet Little Dreams, Curtis Fuller. Mm-hmm. met Little Dreams. Ik ga verder met een nummer van Greg Burke. Ik was eh, een paar weken geleden in Italië voor een eh, korte vakantie. En wij zaten te eten s'avonds in, een, eh, in een restaurantje. En achter ons zaten een stel Amerikanen. En ik kon het gesprek aardig volgen. En tot mijn grote verbazing bleken het jazzmuzikanten te zijn. Ik raakte in gesprek en ehm, we stelden elkaar voor. En een van hun was Greg Burke. Greg Burke is een pianist, een Amerikaanse pianist... En hij eh, is opgegroeid in, eh, in Michigan. Ehm, en ehm, heeft in Detroit ehm, eigenlijk eh, zijn jeugd doorgebracht. Heeft muziekopleiding gedaan. Hij komt uit een muzikale familie. Zijn vader is dirigent en zijn moeder is een sopraan. En hij heeft onder andere gestudeerd met Yusuf Latif. En hij is later naar, naar Europa verhuisd. En is heel veel op gaan treden met zijn eh, trio. En heeft een eh, prachtig album afgeleverd eh, dit jaar. Dat heet The Sun Up. En daarvoor ga ik een nummer draaien When Will You Know. special welcome for Greg Burke. I just explained in Dutch. we met in Italy in a restaurant in, in Siena. And... I was happy uh, to uh, to meet him and um, some other artists. I'll come back to that later. And I'm going to play a song from his new album from this year, Sun Up. And the number is uh, called, uh, the title is called When Will You Know? Greg Burke. Craig Burke met When Will You Know van zijn album Sun Up, de Amerikaanse jazzpianist. Later in dit, ehm, eh, deze ochtend heb ik nog een nummer van een ander album. Craig Burke is listening in, so that's why I uh, eh, did this eh, title in um, announced this title in English. And later this morning I'll play another song from another album from him. We will continue in Dutch. Volgende album wat ik heb klaar liggen, dat heet Why Dropping Things. Ehm, het is een eh, album van Betty Carter. Het eh, is gemaakt in 1990. En Betty Carter zingt natuurlijk. En ze wordt onder andere vergezeld door Gary Allen op piano... Greg Handy op sax, Freddie Hubbard op eh, trompet... Taris Martin op dobbelbas en Gregory Hutchinson op drums. En Gregory Hutchinson was ook een van die jazzartiesten... die ik in uh, China ontmoet heb. En daar ga ik een nummer van draaien van het album dat heet Why Him... What can I say about his face? Except his features are in place. I'm not bewildered by his charm. which I am. Have an eyelid with a twitch for him, And when I see him. Betty met Dropping Things. Daarop speelde mee Gregory Hutchinson. Gregory Hutchinson is een drummer. Ik ehm, was inderdaad in Italië bij die, eh, in dat restaurantje... waar we die jazzmuzikanten tegenkwamen. En ook Gregory Hutchinson was daarbij. En zijn naam uh, deed een belletje rinkelen bij mij. Hij heeft namelijk samengespeeld met Roy Hargrove. En toen we in gesprek raakten toen eh, bevestigde hij dat ook. Hij heeft eh, diverse jaren in eh, de band met Roy Hargrove gespeeld. Heeft ook op North Jazz veel opgetreden. In, zelfs nog in Den Haag. En dit jaar heeft hij nog opgetreden met Peter Bates op het North Jazz Festival. Ik heb een nummer gekozen van een album uit 1994 van het Roy Hargrove Quintet... With the Tenors of Our Time. Het nummer heet When We Are One. En natuurlijk met Roy Hargrove... maar ook Johnny Griffin en Craig Hutchinson op drums. Hargrove Quintet... met, zoals gezegd, Greg Hutchinson op drums. Ik ga verder met een andere artiest... waar Greg Hutchinson ook veel mee heeft samengespeeld... en dat is Joe Henderson. Joe Henderson, een, eh, ja, ook een hele bekende met vele albums. En ik heb zijn album Lush Life uit 1992 uitgekozen. Het was een soort van comeback-album eh, voor hem... En het is een geweldig album geworden. Hij ehm, heeft tien van eh, Billy Strayhorn's uh, ja, meest gewaagde composities uitgekozen. Willie Strayhorn, de componist van Duke Ellington. En ehm, op dit album speelt hij samen met onder andere Winter Marsalis... maar ook de pianist Stephen Scott en op bas Christian McBride... en natuurlijk Gregory Hutchinson op drums. Gaat u luisteren naar Joe Henderson met Raincheck... Anderson met Raincheck. En onder andere speelde mee Gregory Hutchinson. Ik ga verder met opnieuw Greg Burke, de pianist. Zoals gezegd, ik eh, zou nog een album eh, van hem eh, draaien. Dat album is Nothing Knowing uit 2005. En daar ga ik een nummer van draaien, dat heet Operetta. En Greg Burke wordt hierop vergezeld door twee muzikanten... die samen gespeeld hebben met Paul Blij. En Paul Blij is een van de, um, van de mensen die Greg Burke eh, beïnvloed heeft. Het is een van zijn voorbeelden. En die twee mensen zijn Steve Swallow op bas en op drums eh, Bob Moses. En gaat u luisteren naar het nummer Operetta. Greg Burke met Operetta. Ik ga verder met een andere pianist, een hele bekende pianist deze keer, Bill Evans. Hij heeft een live album opgenomen dat heet Live at Lulu White's en daarvan ga ik draaien de Peacocks. Bill Evans. thank you Bill Evans trio met de Peacocks. Ik ga verder met een eh, Nederlandse pianist, Misha Mengelberg. Het album is No ID, het komt uit 1996 en ik ga het gelijknamig nummer draaien. En ehm, daar wordt hij op vergezeld door Greco Hen op bas en Joey Barron op drums. Het nummer eh, is ook het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz... Natuurlijk zijn we zo weer terug na het nieuws van 11 uur. Dus blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer mooie nummers klaar liggen.